Daar geldt ook code oranje en dat kan de hele ochtend duren. Vanuit het westen verdwijnt de gladheid het eerste. In het oosten kan het tot in de middag glad blijven, waarschuwt het KNMI. Een lichtpuntje over Omicron. De coronavariant maakt je minder ziek dan verwacht. Volgens Britse onderzoekers beland je met Omicron minder snel in het ziekenhuis dan met Delta. En als je wel wordt opgenomen, sta je sneller weer buiten. Acteur James Franco heeft toegegeven dat hij seks heeft gehad met studentes van zijn eigen acteerschool. Franco speelde onder meer in Rise of the Planet of the Apes en de serie The Deuce. Vier jaar geleden werd hij al beschuldigd van seksueel misbruik. Vrouwen moesten expliciete seksscènes oefenen en gingen dus met hem naar bed. De acteur zegt dat hij daar toen de problemen niet van inzag. Vanaf eind volgend jaar zit er statiegeld op blikjes. Dat is goed voor het milieu, zou je zeggen. Maar toch zijn natuurorganisaties niet blij... want die blikjes die worden niet ingezameld in de supermarkt. En dat is hartstikke onhandig. Nou, er is nu al statiegeld op kleine flesjes... en dat kan je ook lang niet overal kwijt. En daar krijgen wij al mailtjes over eh, dat mensen daar, eh, daar ontevreden over zijn. Je hebt statiegeld betaald en dan eh, wil je dat ook zo makkelijk mogelijk weer terugkrijgen. Grote frisdrankflessen lever je wel in de supermarkt in. En dan moet je voor blikjes dus naar een apart punt. Dus extra gedoe. En de natuurclubs zijn bang dat er daardoor meer afval op straat terecht komt. En het weer nog. De dag begint bewolkt en in het midden en noorden regenachtig. Daar kan het dus ook glad worden. In de loop van de dag loopt de temperatuur steeds verder op. En vanavond is het 5 tot 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. In het noorden en midden van het land is het plaatselijk glad door bevriezing of lichte winterse neerslag. Op de 10 voor de Koentunnel richting Zaanstad staat 4 kilometer file en de vertraging is 5 minuten.